uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Hartpatiënten overlijden na een operatie minder vaak... doordat ziekenhuizen steeds beter samenwerken. Door het delen van succesvolle methodes... daalde het aantal sterfgevallen na een bypassoperatie... van ruim 2 naar 1 procent. En na een hartklepvervanging via de lies... van ruim 8 naar minder dan 3 procent. Ziekenhuizen gaan nu ook bij andere behandelingen resultaten uitwisselen. Bijvoorbeeld bij de behandeling van kanker. In totaal tien steden doen mee aan het nationale wiet-experiment... waarbij gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Onder de steden zijn Tilburg, Almere en Breda. Het was al bekend dat de vier grote steden niet meedoen. De proef moet in 2021 beginnen. Een misbruikslachtoffer van het katholieke internaat in Weert... mag van het gerechtshof toch getuigen horen. Eerder bepaalde de rechtbank dat de zaak was verjaard. De nu 66-jarige man zegt dat hij in 1964 misbruikt werd door een pater... en dat de leiding wist dat dezelfde pater zich al eerder schuldig had gemaakt aan misbruik. Het internaat in Weert spreekt de feiten nu niet meer tegen. Zo'n twintig vrouwen die Jeffrey Epstein beschuldigen van seksueel misbruik... hebben in de rechtbank hun verhaal gedaan. Ze noemen de Amerikaanse zakenman een manipulator... en vinden het jammer dat hij zelfmoord heeft gepleegd... omdat hij daarmee zijn straf ontloopt. Epstein pleegde op 10 augustus zelfmoord in de cel. Maar het onderzoek naar hem gaat door. Toeristen gaven vorig jaar flink meer geld uit in Nederland. 90 miljard euro. En daarmee wordt toerisme steeds belangrijker voor onze economie, zegt het CBS. Al jarenlang stijgen de uitgaven van toeristen. Daardoor werken er ook steeds meer mensen in de sector. Nu al bijna 800.000. Het weer nog voorop zon, opnieuw warm, 25 graden aan zee... tot een tropische 32 landinwaarts. In de avond en nacht zijn er stevige buien... met kans op onweer en windstoten. Morgen koeler, 21 tot 26 graden.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 Dus in Groningen, als je nu op Radio Noord luistert... de hele dag, alle festiviteiten. Maar blijf gewoon bij ons. Blijf bij ZFM, Zandvoort. Ik ben er nog tot 10 uur. Het wordt weer een geweldige dag. 25 graden is uh, eh, gespeeld, hoor je net in het nieuws. En wij gaan even lekker rustig de dag beginnen met The Isley Brothers. Een nummer wat je ook <laughs> vaak met kerst hoort. Maar ik had er gewoon zin in. En het is eh, lekker rustig. The Highway of My Life. En hij begint lekker rustig op de achtergrond hoor The Isley Brothers, 1974. Echt. En wat hebben die mannen toch mooie muziek gemaakt. Oude nieuwe muziek hier op ZFM, 24 uur per dag. En eh, wij gaan bijvoorbeeld door met weer het nieuws. Tess Sultana. Vorig jaar komt uit. Revolutie. En mensen vinden het geweldig. Murder on My Mind. Geweldig album ook. En eh, hier is ze. Tess Sultana. Sultana. Onthoud die naam. Kijk ook op YouTube naar haar video's. Ze maakt alles zelf. Ze speelt alles zelf. Echt super. Echt, uh, ik ben erg enthousiast over, dat merkje. Het is eh, bijna 20 over 8 hier bij ZFM. En eh, wie is dit? I'm John Mayer and I'm ready to be a star. what would it matter J'entends des bails atroces en À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est Tu croyais quoi Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja Je J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Ah, tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire.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 J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu dead ça. Oh, dja, dja pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu jettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu jettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu jettes ça. jaja, non. Y'a pas moyen, jaja, ouais. En catchant la baby, tu dettes ça. Oh, jaja. J'suis pas ta carte, jaja, non. Y'a pas moyen, jaja, ouais. En catchant la baby, tu dettes ça. D'après toi. En catchant la baby, tu dettes ça. En catchant la baby. En catchant la baby, tu dettes ça. En catchant la baby. Oh, jaja. Oh, Oh, Bonjour à tous, zeggen ze dan in het Frans. En dat was Jaja van Aya Nakamura. En ja, zal ik alvast wat gaan tellen over gisteravond? Nee, ik doe het nog niet. Nou, misschien één dingetje dan. De wethouder, die zei... Eh, als het in Monaco kan, ja, dan kan het ook in Zandvoort. Ach ja, en waarom ook niet? Maar tot die tijd, rustig aan. En eh, lekker muziekje van hier bij ZFM. En ik praat jullie straks wel bij. We're diamond for jamming. Jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. we jammin', we jammin', we jammin', we jammin', we jammin', we jammin', we jammin'. Hope you like jammin' too. Marley Jammin. Zomer in de studio hier bij ZFM. En eh, ja, ook ik heb een korte broek aan. Dus je bent gewaarschuwd als je via de webcam en de stream naar ZFM kijkt. Het is eh, bijna nog één minuutje, half negen. En eh, tot die tijd, we gaan lekker door met een oude Venus van Bananarama. Waarom ook niet? Panorama met de hit Venus. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon een Nederlands nummer is. Van Shocking Blue. Wij gaan door met lekkere nieuwe muziek. En die is echt gloednieuw. De nieuwe Michael Kiwanuka. Hier bij ZFM. Drie minuten over half negen. Als je om half negen op had moeten staan ben je te laat. Dus hup, uit je bed. En eh, geld verdienen. Money met Michael Kiwanuka. 20,000 karat gold. Girl, I wanna talk to you. I can hear your money scream. 100 million I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. ZFM. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever het gisteravond ook over bij de presentatie... of de ideeën of de informatiebijeenkomst, hoe je het maar wil noemen... van de Formule 1. Wist je bijvoorbeeld dat er 375 miljoen posts op de social media per race zijn? Echt bizar. En ja, money, eh, een economische spin-off van 100 miljoen voor Nederland. Over dat soort bedragen hebben ze het. En dan zou er iets van 30, 40 naar Zandvoort gaan. Nou ja, heel bijzonder allemaal. En de... Keten begint er gewoon doorheen. Nou, vooruit ga ik straks verder. Laten we eerst naar Katie luisteren. Warm, wild. There must be represent. Katy Perry en Snoop Dogg die er gewoon zomaar doorheen praten. Als ik het over 100 miljoen heb, dan, <laughs> wat hier gewoon opbrengt in Nederland voor de eh, eh, Formule 1. Ja, echt, eh, echt bizarre bedragen. En nu we het toch over Formule 1 en over Zandvoort hebben... we gaan lekker een Zandvoortse artiest draaien. Wendy Moore, ik blijf haar draaien tot het een grote hit is. Opgenomen hier in Zandvoort, haar video's in Zandvoort opgenomen. Dit is So Over Fake Friends, Wendy Moore. I don't know at all. Fake smiles dancing on the lips. Tell me where do I belong in this? It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. I'm so over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm just over fake friends. 'Cause if you are in need or you come running back to me, it all makes sense, it's feeling to me. Now that I can see you're just that loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd so nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack, but I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends, tired of the pretend. down in need, or you come running back to me. It all makes sense, feeling to me. Now that I can see you're just a loose end. I'm so over fake friends. ZFM. I don't forgive and forget no more. I've been there before so over fake friends Tired of the pretend Did I mean to I'm so over fake friends. En dat was Wendy Moore uit Zandvoort. Kwart voor negen precies. En wij gaan door met Jamiroquai. En die van nog steeds over juni. Waar hele mooie dagen toe. The pebbles you've arranged And the same that's strange They speak to me like constellations as we lie here shots ZFM. Seven days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. The way we left us one. Why did you drop that on me? So baby. Seven Days in June. Maar wij kijken vooral uit naar die dagen in mei. En gisteravond werd bekend, het zijn er vijf. Het programma begint op woensdag. En ze gaan allemaal leuke dingen doen dan. Je kunt bijvoorbeeld op het circuit eh, rennen. Je kunt een fietstocht doen. Er komt een F1 fanzone. En als je met een helikopter wil vliegen, dat kan niet.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 Van, komt er ook een groot dancefeest op het strand? Nee. Er komen alleen activiteiten die echt iets met de Formule 1 te maken hebben. En ze willen geen aanzuigende werking voor mensen die niet voor de Formule 1 komen. Dus nee, er komt geen groot dancefeest op het strand. Tenminste, dat zeiden ze gisteravond. Maar ja, er gaan zoveel geruchten. Wij gaan door met Carlos Santana. Het is 7 voor 9. Dit is zijn allernieuwste plaat. De man is 74 en hij brengt gewoon een nieuwe plaat uit. Carlos Santana met Breaking Down the Door. ZFM. Carlos Santana. Gloednieuw. En gewoon 74 en dan maakt hij zo'n plaat. Het is... Uh, je hoort hem aftellen. James Brown tijd. Nou ja, nog drie minuutjes. Tot 9 uur. En dan ben ik bij je terug met meer nieuws over de bijeenkomst van gisteravond over de Formule 1. En eh, ja, er is ook nieuws over kaartjes. Maar dat vertel ik je zo meteen. to drive your funky soul. They're doing it down in that zone. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. Uh, they're driving that funky soul. New York, get yourself together and drive your funky soul. Let your body pop uh, and let your feeling flow. Raise up, get yourself together and drive that funky soul. When I say, stop that funky soul. I say, Pisces, holler, and dive your funky soul. When I say, Gemini, yeah, and <laughs> dive that funky soul. When I say, Capricorn, oh, and dive your funky soul. When I say, Scorpio, Virgo, oh, and dive your funky soul. If I say, Cancer, yeah, <laughs> can you drive that funky soul?